Jelle Visser met het NOS Journaal. De Pakistanse man die PVV-leider Geert Wilders heeft bedreigd... blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De Pakistan werd dinsdag in Den Haag gearresteerd na een tip. Op Facebook had hij Wilders met de dood bedreigd... vanwege het organiseren van een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. In Pakistan zijn mensen woedend de straat opgegaan... om tegen Wilders te demonstreren. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vieren volgend jaar Koningsdag in Amersfoort. Ze zullen op zaterdag 27 april de festiviteit in de Keistad bijwonen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingdienst. Ook omliggende plaatsen zoals Woudenberg, Leusden en Barneveld... doen mee aan de Koningsdagfestiviteiten in Amersfoort. De Rabobank heeft tot nu toe 1 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd... aan gedupeerden van de kluisjesroof bij een vestiging in Oudenbos. Dat is nog maar een klein deel van de totale schade. Het Openbaar Ministerie schat die op zo'n 10 miljoen euro. Begin maart lieten twee mannen zich opsluiten in het bankgebouw. Ze roofden de kluisjes leeg en gingen er met zakken vol geld en sieraden vandoor. Alcohol moet duurder worden om probleemdrinken tegen te gaan. Dat staat volgens RTL Nieuws in een conceptversie van het Nationaal Preventieakkoord... dat staatssecretaris Blokhuis eind oktober wil presenteren. Ook moet er een einde komen aan aanbiedingen van kratten bier, flessen wijn en sterke drank. In het preventieakkoord komen allerlei maatregelen die ongezond gedrag moeten voorkomen. Vanmorgen melden het Algemeen Dagblad al dat suikervrije dranken en bronwater goedkoper worden dan frisdranken met suiker erin. En dan het weer, wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De grootste kans op een bui is in het oosten en noorden. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Morgen in het noorden een bui, verder blijft het droog. De temperatuur tussen de 18 en 20 graden. In het weekend is het droog en iets warmer.